zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Groove Empire. face. Vision, dreams of passion. And all the while I think of you. A very strange reaction more I see, the more I do. Something like a phenomenon.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 De twee andere slachtoffers zouden gewond zijn geraakt door rondvliegende kogels. De bezoekers van het feest op de markt sloegen in paniek op de vlucht. De markt is door de politie afgezet. Er zijn twee mensen aangehouden, maar de politie kon nog niet zeggen of daar ook de schutter bij zit. Vorig jaar was er op het slotfeest in Arnhem ook een schietincident. Daarbij raakte een man gewond. De Duitse theatermaker en regisseur Christoph Schlingensief is overleden. Schlingensief, die longkanker had, was een van de belangrijkste kunstenaars van Duitsland. Hij hield van provoceren en had uitgesproken opvattingen over kunst en politiek. Hij richtte twaalf jaar geleden een partij op en deed mee aan de Bondsdagverkiezingen. Voerde campagne tegen bondskanselier Kohl en hekelde met een buitenspektakel in Wenen het Oostenrijkse asielbeleid. Over zijn ziekte publiceerde hij een dagboek en maakte hij Eine Kirche der Angst voor den Fremden in Mier. De voorstelling trok volle zalen en werd ook gespeeld in Amsterdam. Christophe Schlingensief was 49 jaar. In de Eredivisie heeft FC Twente de eerste overwinning van dit seizoen geboekt. De landskampioen won met 3-0 van Vitesse. De doelpunten kwamen op naam van Janko en de Jong, die twee keer scoorden. Ook Groningen boekte de eerste zege. Tegen de Graafschap werd het 2-1. Heerenveen won in eigen huis met 3-1 van NAC. De club uit Breda moest het doen zonder trainer Maaskant. Die is vertrokken naar de Poolse club Wisla Krakau.